Ze is daarbij om het leven gekomen. De vrouw van 52 uit Lissol liep om onbekende redenen op de snelweg... en werd geschept door een automobilist. De bestuurder reed volgens de politie van schrik door... maar meldde zich later alsnog. Na de eerste aanrijding werd de vrouw geraakt door een vrachtwagen. De chauffeur alarmeerde de hulpdiensten... maar het slachtoffer was toen al overleden. Inwoners van Christchurch in Nieuw-Zeeland krijgen het advies om morgen en overmorgen thuis te blijven. Na de zware aardbeving van gisteren moet de constructie van veel gebouwen worden gecontroleerd. Scholen, crèches en andere publieke gebouwen blijven sowieso tot woensdag gesloten. Zeker 800 huizen moeten worden gesloopt. Christchurch is met 370.000 inwoners de tweede stad van Nieuw-Zeeland. En vijfde van de inwoners zit zonder water omdat ook het ondergrondse rioleringsstelsel op veel plaatsen kapot is... neemt de kans op watervervuiling toe. De totale schade wordt inmiddels geruimd op ruim 1 miljard euro. Morgen komt het Nieuw-Zeelandse kabinet bij elkaar... om te praten over extra steun aan de regio op het Zuidereiland. De meest voorkomende duonaam onder huisdieren is donder en bliksem. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onze Taal... Het blad zette de duonamen onder honden, katten, konijnen, vissen en hamsters op een rij. Het blijkt dat mensen die meer dan één huisdier hebben de namen vaak op elkaar afstemmen. In de top 5 staan verder Ko en Nijn, Ot en Sien, Jut en Jul en Sjors en Shimmy. Andere populaire duonamen onder Nederlandse huisdieren zijn Jip en Janneke, Urbi en Orbi, Bert en Ernie, Black en Dekker en Chip en Deel. Dan nog het weer, volop zon en de temperatuur ligt ongeveer op 20 graden. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon.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 Waar we mee begonnen, dat is werkelijk een cd, een van mijn grote favorieten. B.B. King met, met, gast, met gasten. Om er maar wat te noemen, Van Morrison, Tracy Chapman, die u zo, zo net hoorde met The Thrill Is Gone, Eric Clapton... Bonnie Raitt, D'Angelo, Dr. John, Diana Warwick, Paul Carrick, The Rolling Stones, Zucchero. Die gaan we zeker nog dit uur draaien. Met Zucchero, Let It Good Times Roll, want het is een onwaarschijnlijk mooi nummer. Nou ja, en doe hem zomaar op, Willie Nelson. Het is een fantastische cd. Echt een, hij is al een aantal jaren, zeg maar, staat hij in de schappen. Maar het is, het is onvergankelijke, fantastische kwaliteit. Goed, uh, we gaan verder. Maybe this time this time for not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody. Mr. Peaceful, Mr. Happy. That's what I long to be. All the odds are. Mr. Peaceful, Mr. Happy. That's what I long to be. Ja, Tony Bennett. Ik wil hier toch nog wel even wat over zeggen. Schitterende cd, All Time Greatest Hits. Maar daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Want die Tony Bennett, die in 1926 is geboren... een van mijn favoriete crooners, om het zo maar te zeggen. Alhoewel ik dat eigenlijk een benaming vind die niet helemaal op zijn plaats is. Het is gewoon een hele goede zanger. Een, een fantastische artiest. Met 14 Grammy Awards op zak. Nooit zo vreselijk. Eh, tenminste wel natuurlijk wel in, een, grootheid in, eh, in Amerika. En ook zeker in Europa hoor. Ehm, niet te vergelijken met, eh, met, met Frank Sinatra. Hij heeft ook zijn eigen stijl gelukkig behouden. Hij heeft een enorm aantal studioalbums gemaakt je kunt zo gek niet denken. Of eh, nou, vrijwel alle, alle prachtige stukken staan, eh, staan erop. Eh, hij is ook beroemd geworden met het stuk Blue, Blue Velvet. En is inmiddels al dik over de 80. En zingt nog steeds. Je kunt een stukje van hem zien op YouTube. Ehm, waarin hij samen zingt, dacht ik, met Diana Krall, dan is hij toch al over de tachtig. Als je ziet wat een viriele en vitale man dat is. Het is werkelijk ongekend, maar nog steeds een hele prachtige stem. En grootheid. We gaan verder. the time grows I got a dollar and a quarter. Yeah. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cent more than a thy mercy. You know my heart's in misery. You know, Christ, Lord have mercy. My heart's in misery. Since I met this woman between the devil and the deep blue sea. the two boys that stopped put that woman down. Yeah, I said when you come home from work in the evening, and everything you do is wrong. you get off from work in the evening, and everything you do is wrong. Well, you might as well pack up that one suit and leave, because someone's carrying your roll along. my baby. She pulled the chains and locked the door. She says goodbye with a spoon. I don't need your love. first coming up. This is mine. All right. Well, some people like to love out in the parlor. Some like to love in lovers lane. The spoon like to love in the wee hours in the morning when it's pouring down rain. Oh, she's gone. Jamie Witherspoon. Who else? Eh, dit is een werkelijk fantastische opname uit 1993. Ehm, eh, in San Francisco. Om precies te zijn op een zaterdag december, 18 december 1993. En eh, dit is natuurlijk uh, A Night in San Francisco van een Van Morrison CD. Live at the Masonic eh, Auditorium San Francisco. Moet het natuurlijk wel goed uitspreken. Een waanzinnige mooie cd. Goed, dit was eventjes een lekker stukje blues. We hebben geloof ik nog een stukje blues, hè David? soul. blues. Ja, nou ja, we gaan nu nog even een stukje blues eh, draaien. Ehm, ik denk wel eh, een, een mooi stukje van Molly Johnson. Avignon Blues. knew. de Uncle Soul. Hij is een nieuwe ster bij Motown. Eh, dit was Seven Nation Army natuurlijk van White Stripes. Eh, hij doet eigenlijk hetzelfde als... Ehm, hoe heet het ook weer? De, de, de, baseballs. Die maken van elk, eh, elk nummer een rock and roll nummer. En hij doet dit eigenlijk... Hij maakt van normale nummers maakt hij een soul-nummer. En het is eigenlijk toch wel heel erg leuk. Het verschil is enkel dat hij ook heel veel eigen nummers heeft. Dat zult u bij het volgende nummer eh, te horen krijgen. Dadao Watanabe. Als ik het tenminste goed uitspreek. Een uh, Japanse alt saxofonist, altsax, sax, fluit, whatever. Geboren in 1933. enorme, prachtige toon. Eh, heeft toch wel met eh, de grote der aarde ook gespeeld door wat te noemen. Lee Rittenauer, Dave Crusin en Hank Jones. Ja, ik, ik, kan niets anders zeggen dan prima. Ehm, behoorlijk eh, wat eh, stukken opgenomen ook. En waaronder dus dat mijn My Romance, wat, uh, wat u daarnet hoorde. Dat wilde ik u toch eventjes vertellen, want het is best wel bijzonder. Een Japanner met zo'n mooie toon. Of zeg ik nu iets helemaal verkeerd? Laten we maar verder gaan. Ja, als ik dit soort muziek hoor, Herbie Hancock, met zo'n fijn nummer, Herbie's Blues, dan vertaal ik dat altijd naar een wat rokerig, rokerig eh, ja, café of, of, of gelegenheid. Waar je gewoon heel relaxed zit te luisteren naar de, zoals je dat dan noemt, de echte swingende jazz. Want dit is toch wel heel oorspronkelijk. Ja, wat is oorspronkelijk, zult u zich dan afvragen. Want per slotverrekening is de jazz natuurlijk ontstaan op de rijstvelden vroeger. Maar ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Eh, we naderen alweer, zeg maar, zo'n beetje het einde van het eh, tweede uur, eh, lieve luisteraars. Ehm, dat neemt niet weg dat, eh, dat ik toch nog maar één keer een stuk neem uit de cd van B.B. King. Want ik vind het gewoon te zonde om niet te draaien. En dit stuk is, eh, heet dan Hummingbird, Hummingbird. Iedereen weet wel wat een hummingbird is. Hè? Helemaal natuurlijk als het gezongen wordt door Diana Warwick. Dust melody. An oldie but goodie. Frank Sinatra, nog steeds een groot voorbeeld voor zangers en beginnende kreuners, waaronder ik zelf. Ja, we gaan eh, er zo dadelijk alweer uit, eh, lieve luisteraars. Het tweede uur zit er helaas alweer op. We, hebben, we hopen dat we een veelzijdig programma hebben gebracht. En zo niet, dan eh, horen we dat nog wel een keer terug van u. wensen zijn altijd ja, u mag altijd uw wensen uitspreken. Laten we dat maar uh, eh, voorop stellen. Wat ik ook wens is eh, mijn zoon, die vandaag 19 is geworden. Een hele fijne verjaardag, Bob. En tot ziens.